tussen Utrecht en Amsterdam. Er is een wisselstoring en die duurt tot zeker half zes. Ook vandaag heeft de NS een speciale winterdienstregeling door het winterweer. Het spoorbedrijf hoopt dat de treinen beter rijden dan gisteren en eergisteren. Toen waren er veel storingen. Op een vlucht van Schiphol naar Suriname is iemand overleden. KLM heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Volgens Surinaamse media gaat het om een vrouw van 65. Hoe zij is gestorven is niet bekend. Na aankomst in Suriname zou het lichaam meteen naar het mortuarium zijn gebracht. In het zuidoosten van Oekraïne zitten ze in het donker. Rusland heeft daar opnieuw aanvallen uitgevoerd op het stroomnet. Dat kan gevaarlijk worden voor burgers omdat het flink gaat vriezen, tot wel min 20 graden. Er wordt hard gewerkt om de stroom weer terug te krijgen. En Amerika stapt uit ruim 30 VN-organisaties en 35 andere internationale groepen. President Trump vindt dat die lidmaatschappen alleen maar belastinggeld kosten en Amerika niks opleveren. Het geld dat hij overhoudt, geeft hij liever uit in eigen land. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen. Overdag een tijd droog en 1 tot 5 graden. Later op sommige plekken weer sneeuw. En dit was het nieuws op 538. Yes, dankjewel. 538 verkeer dan voor je door Flitsmaier. maar daar deze nacht eh, helemaal niks te melden. Los van het feit dat het natuurlijk weer ontzettend glad is. Mocht je toch iets bijzonders hebben gezien, meld het vooral via de app van Flitsmeister. Verder reis. 538. De vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Met zometeen the Miley Cyrus. Ook de Fuji's komen eraan. En eerst tot Lil Nas X. 3 4 Need a boy you can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. That afro black boy with the gold teeth. your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long. And I'm not forgiving, love away, but I want. know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby with lime in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Uh, let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. forgive and love away, but I won't. hartelijk welkom in de 538. Ik ben Kilian van Leijten, hoe ga je? Heb je deze zware winterse dag weer overleefd? Code Oranje natuurlijk door het hele land. Er werd geadviseerd om thuis te werken. Mensen die toch naar het werk zijn gegaan... hebben massaal in een hotel overnacht. En ja, eerlijk is eerlijk. Ik vind het allemaal een beetje overdreven gedoe. Ik vind het allemaal meevallen. Ook op eh, de weg hier naartoe naar de studio. Ik heb maar vier auto's van de weg gereden, dus valt best mee, toch? Nee, zonder grappen. Ik vind het echt prima te doen. Maar wel eventjes een eh, speciale shout-out naar alle strooiers... die ook vannacht natuurlijk aan het werk zijn. Want laten we eerlijk zijn, zonder jullie waren de wegen natuurlijk eh, nooit zo mooi geweest. Dus ik denk namens heel Nederland, dankjewel ook vannacht gaan we weer eh, doorkomen met eh, de hit van 538. Zometeen Miley Cyrus. Ook eh, de dance smash van Armin van Buren komt eraan. En je hoort waarom je zwart-wit gezien niet verplicht bent om je stoep sneeuwvrij te maken. Maar je, kan het maar beter wel gaan doen, want het kan je een hoop geld schelen. Hoe me zit. Oh je naar Martin Garrix. I know that time I tell you I need you jouw 538. you Everything is broken here, with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. Cause the thing I love. Hits. Jouw 538 met de nieuwste van Max en Annie Grammer. Je hoorde The Thing I Love. Hey, en heb jij je, je, stoep al sneeuwvrij gemaakt? De nacht van 538. Ja, het is je vast niet ontgaan de afgelopen dagen. Het, eh, het sneeuwt in Nederland. En uh, daardoor kom ik op een gegeven moment op een eh, discussie op het internet... of het nou er verplicht is om je, je stoep sneeuwvrij te maken, ja of de nee. En ik kende een deel van het verhaal, maar ook een deel weer niet. En toen dacht ik, ja, ik ga het toch eventjes een beetje delen. Want dat kan je namelijk een hoop eh, knaken eh, schelen als je dit even weet. Wettelijk gezien ben je namelijk altijd verplicht geweest om je stoep sneeuwvrij te maken. En als je dit niet deed, kon je een boete krijgen van zo'n 100 euro. Maar ja, dit was natuurlijk zeker bij dit soort dagen helemaal niet te handhaven. Dus hebben ze de wet officieel in 2007 afgeschaft. En dan hoor ik je denken, mooi zo, dan hoef ik helemaal niks te doen. En dat klopt dus. Maar stel je voor, je vindt sneeuwschuiven wel leuk en je doet het dus wel... dan kom je op het punt waarop het een heel ander verhaal wordt... en ook gevaarlijk voor je. Want stel je voor, je ehm, veegt het pad schoon... maar dat doe je niet tot op de bodem en je maakt het niet met zout af... en zo creëer je schijnveiligheid. En als je dan een wandelaar tegenkomt die een schoongepad, uh, eh, schoongeveegd pad ziet... bijvoorbeeld de bosborden die verstapt zijn aandacht, die glijdt vervolgens uit, breekt daarbij zijn arm. Dan ben jij daarvoor aansprakelijk. Dus met andere woorden, moraal van het verhaal. Werk vooral niet te hard, dus ik zou het gewoon lekker laten liggen, die sneeuw. Ik kan zo je adviseur worden, toch? Het zijn deze van vijf met nu de voetjes. Dit is Ready or Not. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find. take it slowly. Ready or not, uh, here I come. You can't hide. am gonna find you and make you Yo. want me. Now that I escape, sleep, walk awake yeah. Those who correlate know the world ain't kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400 pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not. I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come. You can't hide. I'm gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. gonna find want. Yo. Yo, I play my enemies like a game of chess where I rest. No, no stress, stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destinies manifest. In some cortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Orgy and Best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food, but I hex you with some witches brew if you do do voodoo. I could do what you do, easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be needing Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find. on the 12th hour. Fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, here I come. De De Dennismeest deze week van Armin Buuren en Glockenbach. Je hoorde Sunshine Mee. Vanaf maandag 19 januari. Hier, met je rekening. Ja, en misschien gaat binnenkort wel ook de zon bij jou scheiden. Want misschien heb je er eentje liggen. Zo'n rekening waarvan je dacht, ja die had ik ook liever niet willen hebben, weet je wel. Misschien met een mooi verhaal bijvoorbeeld. Dat je je auto eventjes ging parkeren in een of ander straatje. Dat je dacht, ah weet je, hoef ik niet te betalen. Ik ben over eh, vijf minuten wel weer terug. En precies op dat moment dat je na drie minuten al terugkomt... staat ineens de sleepwagen naast je auto. Heb je een keer iets online besteld waarvan je dacht dat het in maat M was... maar het kwam in een eh, maatje tent van vier personen... of misschien heb je een keer eh, per ongeluk op abonneer op alles gedrukt... terwijl je dacht, ik wil gewoon een gratis proefperiode, weet je wel... Hoe dan ook, je rekeningen kun je nu insturen via 538.nl slash hier met je rekening. En doe je dat en hoor je vanaf 19 januari je naam op de radio... en je belt binnen een kwartier terug, dan betaalt 538 jouw rekening. 538.nl slash hier met je rekening. Dat is waar je moet zijn. Hear the clock ticking on the wall.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 Jou Jouw 538. Je hoorde Cold Heart. Hey, en eh, over de kou gesproken. Eh, heb je al een sneeuwpop gemaakt? Eh, ik zelf nog niet. Ik, <laughs> ik zit er wel elke keer over te denken. En ik denk, ja, ik wil heel graag wel even een keer een sneeuwpop maken. Maar mocht je er wel een hebben gemaakt... stuur eventjes een foto van je sneeuwpop. En stuur hem eventjes door naar de app van 538. Of naar het, Instagram-account van de 538-ochtendshow. 538-ochtendshow. Want, ja, de mannen zijn begonnen met het NK sneeuwpoppen bouwen. Als luisteraar kun je meedoen door je sneeuwpop te bouwen, er een foto van te maken... dus en eventjes door te sturen via de app van 538. Dan eh, de komende dagen gaat een, een heel team, een complete jury, gaat zich erover buigen. Met Luc Ikink als voorzitter van de jury, dus, we nemen het echt serieus. En dan aankomende vrijdag wordt de grote winnaar bekendgemaakt... met de mooiste inzending. Eh, en die wint dan de eretitel en het 538 winterpakket. Dus... Ehm, wil je meedoen met het NK sneeuwpoppen bouwen? Maak eventjes een foto van je, <laughs> van je sneeuwpop en stuur hem nu door via de app van 538. meteen: Mark van Dalen en Waterverf, ook Justin Bieber komt eraan. En eerst Benson Moon, Sorry I'm Here for Someone Else.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 I suppose. Now I'm waiting at the diner, looking up to the table with order of fries. And I know you, yes, I know you, used to love you. And I said, I'm sorry. ourselves But I'm here for someone else 538 met Damian David, Tyler en Now Rogers. Je hoorde Talk To Me. Ik wie al vanuit hier. En eh, Remco, ga je een beetje lekker vannacht? Ja, zeker weten man. Ik ga lekker. Lekker, lekker. Bijna, bijna weekend, hè? Ja, ja, ja, zeker weten. Nog twee nachtjes en dan is het alweer weekend. Heerlijk man, heerlijk man. Hé, hey, jij bent even toe aan een beukertje denk ik, of niet? Nou, dat ben ik zeker wel even toe, man. Dat eh, kan ik altijd wel gebruiken, man. Ja, eh, begin je een beetje in te kakken? Nou, nee, dat, dat nog niet, maar ik kan wel een lekkere beuker gebruiken, man. Altijd. Nou, ik heb hier een Mark van Daan en Waterford klaarstaan. Dat is wel een beukertje, toch? Ja, zeker weten. Dat is een geweldige.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 ik zou namelijk heel graag nog een keertje sorry willen zeggen tegen een, een restaurantmedewerker. Ehm, <laughs> dit is echt een verhaal van jaren geleden. Ik was aan het eten met een paar vrienden in een eh, buffetrestaurant. Zo'n all buffetrestaurant, weet je wel. Was heel gezellig, heel lekker, alles ging goed. Tot we bij het dessert aankwamen. Um, in, in, in, dat buffetrestaurant stond namelijk een mega grote chocoladefontein. En als je me iets langer kent dan vandaag, dan weet je gewoon... een chocoladefontein, dan ben ik verkocht, zeg maar. Dat, je hoeft niet heel veel moeite te doen om mij binnenboord te halen... maar als er een restaurant is, van: oh, je kan niet buffet... met biefstuk en met chocoladefonteinen, dan ben ik er al. Dus nou, ik eh, eh, ben aan het dessert toe. Ik eh, loop richting... ik loop richting die, die chocoladefontein. Ik pak een, een, stukje aardbei, douw het op zo'n stokje... en hou het onder het vallende chocola. En terwijl ik dat doe, zie ik dat die aardbei van dat stokje verdwijnt. Die valt eraf. Niet goed erop gedaan of weet ik het wat. Dus die valt eraf. Dus ik nog snel een beetje in dat chocola prikken... om die aardbei toch terug te vinden. En ik ja, dus ik wil dat ding wel hebben. Tot ik in één keer dit geluid hoor. Het is niet overdreven wat je nu gaat vertellen, hè? Die hele fontein die begint te trillen. Van onder, zo richting naar boven, meer naar boven, meer naar boven. En echt drie seconden later, het chocolade, het, het, ja, schoot uit die chocoladefontein dwars door een plafondplaat heen, tegen een afzuigbuis aan... en kaatste recht op het haar van een blonde medewerker die achter de balie daar stond. En dan kun je echt allerlei dingen zeggen als dat soort dingen gebeuren. Je schaamt je kapot, je staat er echt. Dan kun je heel veel dingen doen die het allemaal iets minder erg maken. En wat doe ik? Ik zeg tegen dat blonde meisje die helemaal doordrenkt is van chocola, zeg ik... Ach, weet je, zwart haar staat je ook best goed, toch? Ja, echt. Je had haar moeten zien, man. Echt, ik schaam me kapot. Dus als ik ooit een keer mijn moed verzameld heb... ga ik ooit een keer naar haar terug om sorry te zeggen. Justin Bieber, je hoorde Sorry bij 538. Zometeen Nelly, ook Sabrina Carpenter komt eraan. En eerst is dit, Olivia Dean. Je hoorde harder neer op deze koude donderdagnacht. Dankjewel dat je er wel doorkomen met de hits van 538. Zometeen D. Lewis en eerst Sabrina Carpenter.